Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Dingen zijn weer duurder geworden. Sommige dingen zelfs mega veel duurder, vertelt mijn collega Lisa Schallenberg. Het is vooral gas en elektriciteit, brandstof. Met tientallen procenten is dat in november gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Maar het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet ook dat de prijs van voeding wat stijgt. In november met 1%, kleding met 5%. In november waren de prijzen gemiddeld 5,2 hoger dan een jaar eerder. In 40 jaar tijd stegen ze niet zo hard. Kinderen van rijke ouders halen makkelijker hun diploma dan kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben. De onderwijsraad ziet dat rijke ouders van alles regelen. Bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining. En die extra lesjes kosten een hoop geld. En kinderen uit armere gezinnen kunnen daar dus niet naartoe. Door de coronamaatregelen zit een ouderwetse kerstborrel met je collega's er waarschijnlijk weer niet in. Maar dat heeft ook een voordeel, staat in het AD. De kerstpakketten zijn dit jaar extra goed gevuld. Bedrijven vragen op de valreep aan kerstpakkettenmakers of er nog een flesje bij past. Voor de groothandel Sligo zit er gemiddeld voor bijna 50 euro in een kerstpakket. Amalia is jarig. De kroonprinses wordt vandaag 18. Dat betekent wel wat, weet Koningshuisverslaggever Josephine Trehi. Vanaf nu is Amalia direct troonopvolger. Als er iets zou gebeuren met koning Willem-Alexander... dan eh, is Amalia eh, direct eh, koningin. Dat is allemaal het principe wat wij hebben in Nederland. de koning is dood, leven de koning. Maar in het boek wat verschenen is net voor haar 18e verjaardag... daarin zegt Amalia ook wel dat... Nou, stel dat het nou zou gebeuren, dan zou ik wel eerst mijn moeder vragen om het een aantal jaren te doen. Met andere woorden, ehm, ze is daar niet meteen nu al eh, eh, aan toe. Hoe Amalia haar verjaardag viert weten we niet. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt een graad of vijf. Vanavond gaat het weer regenen en morgen ook een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen heb je 20 minuten vertraging tussen Heemskerk en Knoop het Rotterpolderplein over 6 kilometer.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 Back to the gypsy. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen maand bereikte de inflatie in ons land het hoogste niveau in bijna 40 jaar. Volgens het CBS steeg die naar 5,2 procent. Vooral energie werd duurder. De onderwijsraad waarschuwt voor groeiende kansongelijkheid in de klas... door examentraining, bijles en huiswerkbegeleiding. Lang niet iedereen kan dat betalen. En Amerika dreigt volgens ingewijden met zware economische sancties als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Vandaag is er overleg tussen de presidenten Biden en Poetin. En het weer. Eerst nog plaatselijk een bui, maar geleidelijk droog en nu en dan zon. Vanavond dan weer regen en in het noordoosten natte sneeuw. En het wordt vandaag 5 of 6 graden. maar nooit. We raken ons kwijt.